Kees Groot met het NOS-journaal. Drie Brabantse gemeenten van het sluiten van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. In een brief aan minister Schultz schrijven de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem... dat de gevolgen voor inwoners en ondernemers onacceptabel groot zijn. Er mogen geen zware vrachtwagens meer over de brug omdat er scheurtjes in zijn ontdekt. Maar volgens de gemeente is er slecht over dat besluit nagedacht. Ze wijzen erop dat ondernemers veel geld kwijt zijn nu ze om moeten rijden. Bovendien zijn de wegen in de regio niet berekend op al het sluipverkeer dat ontstaat door de sluiting van de Merwedebrug. Amerika en Rusland zoeken weer toenadering tot elkaar. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Amerikaanse collega Kerry gaan praten over de situatie in Syrië. Dat gebeurt zaterdag in het Zwitserse Lausanne. Vorige week stopte de VS het directe overleg met Rusland over een staakt het vuren in Syrië... na de bombardementen op Aleppo door de Syrische en Russische luchtmacht. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bevestigt dat er enkele Nederlanders in kampen in Syrië zitten, waar ze worden heropgevoed na hun tijd bij terreurgroep IS. De BBC bericht over een kamp met zo'n 300 overlopers en krijgsgevangenen. Daar zou ook een Nederlander zitten die zich in 2014 aansloot bij IS. Hij wil graag terug naar Nederland. Volgens Nationaal Coördinator Schoof kan dat, maar hij zal dan wel worden opgepakt. Een meisje van 16 uit Breda heeft aangifte gedaan van aanranding door iemand met een clownsmasker. Afgelopen zondag fietste ze naar het centrum. Vlakbij een viaduct sprong een jongen op haar af die haar onzedelijk betastte. De dader droeg een masker van een clownsgezicht met rode wangen. De laatste tijd komen er meer meldingen over horrorclowns die mensen de stuipen op het lijf jagen. Melding van een aanranding door zo'n clown is volgens de politie nieuw. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, minimumtemperatuur vannacht 6 graden. Morgen eerst zonnige periode, maar later op de dag betrekt het. Het blijft wel droog en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A15 Gorkum-Rotterdam... tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en de brug Gorkum 7 kilometer. In beide richtingen is de linker reishok dicht vanwege politiecontroles... vanwege het vrachtwagenverbod. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, een hele goede avond natuurlijk. Je luistert naar ZFM en eh, met de soul. En wat hoor ik nou? Ik hoor de blues, maar dat krijg je. Ik ben aan de praat met, eh, <laughs> met, eh, met de Beachmasters. En ja, dat is, dat is iets dat moet je dus nooit doen, want je, je raakt gewoon helemaal van de rel. Ja, natuurlijk jongen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar in ieder geval die beide jongens... hartstikke bedankt natuurlijk. Gijs was er ook bij. Gijs, ja, ik heb hem al eerder gehoord. En dat wil je ook niet, hoor ik net. Nee. Nou, eh, dat wil ik wel. Dus, eh, <laughs> ik vind het goed. Eh, we zullen volgende week wel zien. Ben je er vrijdag ook bij Gijs of niet? Je weet niet of je het redt. Maar jij bent er wel vrijdag. Ja, ik heb het af wel. De Beachmasters. Nou ja, goed. Maar goed, wij sprongen dus over naar de blues. En dat moet dus niet, want we zijn bezig met de soul. geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.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 La ta ta ta ta ta ta. History. when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby. boardwalk. Out of the sun. Under the boardwalk. We'll be having some fun. Under the boardwalk. People walking about. Under the boardwalk. We'll be making love. Under the boardwalk. Boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel can almost taste the hot dogs and french fries they sell Under the down by the sea, On a blanket with my Ja, en het stroomt gewoon door. De Soul Train. Tot en met 10 uur. rhythm, grace, and debonair But one man. dat waren de Spinners, de Rubberband Man. En dat was niet zomaar een nummer, nee, het was een, eh, ja, een verzoekje eigenlijk. Eh, eh, ja, voor mezelf eigenlijk. Het was meer eigenlijk voor Fritsje Frotje Vonkenboer. En waarom? Dat gezeur de hele dag. Oh my god. Je luistert naar ZFM met de Soul Show, soort of. En ik kan er zien, Urban Texas is er weer. Canada is er weer.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 Mama looked up with a tear in her eye and said, son, I Temptations, Papa was a Rolling Stone. Je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort van 8 tot 10. Ja, is deze week. En de volgende week dan, eh, ja, dan niet.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 Mijn naam is Willem Bruist. Ik, eh, ik heb nogal wat reacties gekregen op, ehm, op het eh, volgende. Oh, ja, daar hebben even stil. Zo. Over eh, de uitzending van Heartbeats. Um, ik heb daar... Ehm, dusdanig veel verzoekjes over gehad. Met de vraag van, god, kun je dat nou een keertje vaker doen? En die vraag moet ik helaas met een volmondig nee beantwoorden. Ik bedoel, dat doe je één keer, dat doe ik twee keer. En eh, nou, misschien volgend jaar nog eens een keertje. Als ik weer wat te vieren heb, zeg maar. <laughs> en tot die tijd, ach, we hebben muziek genoeg. En eh, er komt nog van alles aan. Eh, er komt nog een, een, een, soort van een candlelight programma. komt eraan, dat doe ik dan met een, een anonieme sidekick. Ik noem zijn naam niet, Albert-Jan Vos. <laughs> Oh, nou doe ik het toch, verstom. Eh, dat wordt een, een soort, soort candlelight met muziek en gedichten en zo. Want als zeggen geen iemand gedichten van uh, voor kan lezen. Nou, dan is hij het wel. Moet je maar eens luisteren op zaterdag. Zaterdag en zondag hoor je dat eh, tien voor half vijf of zo. Dan, dan gooit hij er een gedicht uit. Nou, werkelijk. Dan kan Jules Deel er wel in pakken, zeg maar. Maar voor nu, de Soul Show. Bij Baby. En we gaan gelijk verder. James Brown's Man's, Man's World. En Albert-Jan, jouw er staat. on. snel natuurlijk. Verder met Billy Paul, Me en Mrs. Jones. Ik krijg allemaal verzoekjes jongens, maar ik doe mijn best.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 Now she'll go her way, and I. Paul, Me and Mrs. Jones. Ik heb er eentje klaarstaan. Uh, dat is ook een verzoekje. Ik ga dat allemaal doen zonder namen, want anders ben ik anderhalf uur bezig. Je hoort het al wel. Michael Jackson, Michael Jackson met Ben. En ik zeg net van, ja, god, ik krijg een heleboel verzoekjes binnen. En ik, ik ga geen namen noemen, want dat kost heel veel tijd. Nou, bij deze dan een uitzondering. Er is namelijk in eh, Zandvoort, ik zet hem even stil. In Zandvoort is een heel enthousiast clubje eh, bezig met, eh, met schilderen. En ik krijg zojuist een, een berichtje van Emmy Mattis uit, uit Zandvoort. En die hebt dus, ja, dacht ik, de hele huiskamer vol zitten... met allemaal knutselaars en schildertjes en ze zitten mee te zingen, te eh, heerlijke muziek, zeggen ze. En eh, ze vragen ook gelijk of ik een keertje als model wil gaan zitten. Ja, natuurlijk wil ik dat wel. Dat maakt mij niet uit. En eh, als, ik niet <laughs> als ik maar niet hoef te zingen, dan, vind ik alles goed. Oké. Nou goed, bij deze even een uitzondering. Even mijn naam erbij. En jullie willen graag een, een, nummertje horen van die schilderclub van jullie. De Rembrandts heet dat geloof ik. Dus die komt ie. Niet Rembrandt natuurlijk, want dit is namelijk de Sol. When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see just as long tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me. Ja, Stand By Me van Ben E. King. En je hoort allemaal bij ZFM Zandvoort. Eh, de tijd brengt ons bijna op eh, tien voor negen alweer. En tot die tijd, heerlijke sol. En weet je wat? Na, <laughs> na het nieuws doen we hem nog een keer, maar dan een uur andere muziek. Weliswaar sol. Met wat verzoekjes. Ja, Maarten Reeves. En met Maarten Reeves gaan we weer naar Stevie. Blijft een wonder, hè? tijd. Everything's Alright van Stevie Wonder. Jawel. We negen bijna. Ik kan er nog eentje in gooien en dan, eh, ja, dan worden wij onderbroken door het journaal. Wat tijd dat de jongens zelf een zender komen. En dat brengt ons alweer aan het einde van het eerste uur. Niet getreurd. komt nog een uur. Met dezelfde heerlijke soulmuziek. Ik kreeg vanavond te horen, man, man, man, wat een oude lullenmuziek.